Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Scholen worden verplicht om ook een passende plek te vinden voor leerlingen die veel extra aandacht nodig hebben. Om de instroom naar het dure speciaal onderwijs te verminderen. Veel scholen hebben daarvoor geen geld. Een vijfde van de scholen zit nu al in de rode cijfers. De Egyptische president Morsi verwerpt het ultimatum van het leger. In een verklaring waaruit wordt geciteerd door het persbureau Reuters en de BBC... zegt hij dat hij vasthoudt aan zijn eigen plan om het land te herenigen. Het leger heeft bij het ultimatum van 48 uur niet gezegd wat er gebeurt... als niet aan hun eisen tegemoet wordt gekomen. Pensioenfondsen willen fors meer investeren in de Nederlandse economie. Veel van het geld van de fondsen gaat nu nog naar het buitenland. Vorige week deed PvdA-leider Samsom een beroep op de pensioenfondsen om meer in Nederland te investeren. De fondsen zeggen dat wel te willen, maar alleen als de overheid een deel van het risico draagt. Het geld kan gaan naar zaken als infrastructuur. De grote goede doelen hebben vorig jaar voor het eerst in jaren last gehad van de recessie. Bij veel goede doelen stagneerde de opbrengst uit eigen fondsenwerving. Dat meldt de Volkskrant. Grote verliezers zijn het Rode Kruis en Cordate met ongeveer 20% minder opbrengst. De opbrengsten van KWF kankerbestrijding, het grootste goede doel, stegen met bijna 10 Dat is mede te danken aan de actie Alp 6. Een groot deel van de winkels van de failliete elektronica-keten De Harense Smit gaan vandaag weer open. Samen met Micro Electro, dat is de eigenaar van onder andere It's Electronics, wordt een doorstart gemaakt. Gisteren werd bekend dat de 46 filialen van de Harense Smit dicht moesten. 20 daarvan gaan weer open. Met die doorstart kunnen ongeveer 300 van de 500 werknemers weer aan het werk. Het weer. Eerst nog kans op nevel of mist, daarna droog en zonnig en 20 tot 24 graden. Tegen de avond een bui. Dit was het... Dit is John van de ANWB. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. 11 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp 4 kilometer.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 Tot aan vijf uur dus, Zandvoort op zondag met lokale en regionale informatie. We houden je op de hoogte van de Tour en Wimbledon. En nu ook lekkere muziek van Kissing the Pink, One Step. I've got my world. Why should I think about the rain falling? one foot en Besia. Volgens mij alleen maar Besia, maar goed. Met Bianco op de, de denk ik of zo. Half een minute daarvoor Kissing the Pink, One Step. Over half een minuut gesproken dat uh, die voorsprong heeft eh, Pierre Roland op het peloton. En daar eh, tussen zwemmen K3 en uh, Brice Foyeux. En we hebben het over de rit Bastiate naar Ajaccio. We hebben het over de Tour de France en de heren hebben nog 54 eh, kilometer te gaan. Dus dat is nog een eh, behoorlijk einde eh, voor Pierre Roland natuurlijk.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 But we know a love like ours will never pass. But maybe I De baby's met uh, Every Time I Think of You. En daarvoor eh, die prachtplaat van Jonathan Jeremiah met Happiness. Vier minuten voor half vijf eh, geworden in een zonnig Zandvoort. We even kijken naar de Grand Prix. Want Nico Rosberg heeft vandaag de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. De Duitser van Mercedes GP profiteerde van het uitvallen van wereldkampioen Sebastian Vettel... tien rondes voor het einde. Vettel leidde op dat moment de race. Zijn Red Bull-teamgenoot Mark Webber werd tweede. Fernando Alonso in zijn Ferrari derde. Rosberg, tweede in de kwalificatie, moest bij de start direct een plek afstaan aan Vettel. Achter de Van Pop eh, gestarte eh, Lewis Hamilton. Eh, Webber, de winnaar van vorig jaar op Silverstone... werd in de eerste bocht van de baan gedrukt door Royce, Roman Grosjean... en zakte weg naar de vijftiende plek. In de achterronde verloor Hamilton uit het niet zijn linker achterband. Felipe Massa en eh, Jean-Éric Vernier volgden al snel waarop de safety car vijf rondes lang naar buiten werd gestuurd. Hamilton en Massa begonnen vanuit het achterveld aan een eh, inhaalreis... terwijl Vernier even na het incident moest opgeven. In de slotfase klapt ook de band van Sergio Perez eh, van zijn McLaren. Ondertussen had Vettel de leiding overgenomen... en na een vlekkeloze pitstop in de 36e ronde leek hij op weg naar de zegen. En tien rondes voor het einde begaf zijn Red Bull-wagen het opeens... waardoor eh, Rosberg de koppositie greep. Webber kwam eh, zeven tiende tekort. Alonso werd derde. De Spanjaard tweede in de WK-stand liep 15 punten in op Vettel. En Guido van der Garde en zijn Caterham eh, reed anoniem rond en eindigde als eh, achttiende. e dus dat is redelijk achteraan, zou ik zo zeggen. Ehm, we hebben Kirsten Wild heeft zondagmiddag in uh, Marianne Vossen gewoon geklopt... in de eindsprint van de eerste etappe van de Giro Rossa, de Giro d'Italia voor vrouwen. Voorstanders zich wel de snelste in de twee tussensprints van de dag... en verovert daardoor de eerste roze trui van de ronde. Vos die de één week durende rittenkoers in 2011 en 2012 won... heeft een voorsprong van twee seconden op wild in het algemeen klassement. De Italiaanse Marta Tagliaferro eh, kwam als derde over de streep... en bezette dezelfde plek in het klassement op acht seconden van Vos. Wild uitkomend van, uh, van eh, Argos Shimano volgde in aankomstplaats Margarita di Savoia... Het eh, voorbeeld van haar mannelijke ploeggenoot eh, Marcel Kittel... en die een dag eh, eerder de openingsetappe van de, de Tour de France won. De Italiaanse Valentina Scandolera is de eerste draagster van de bergtrui. Zij kwam als eerste boven op de enige goal van de dag. En maandag staat de tweede etappe van de Giro op het programma. Een bijna 100 kilometer lange rit rondom Ponte Garnaco of zoiets dergelijks.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 Eh, vandaag is het al begonnen, want eh, het is eh, redelijk weer hier in Zandvoort. En volgens mij staat er nu file Zandvoort uit. Dat zien we hier graag in Zandvoort. Inner Circle, Sweat, Alalala Long. En daarachter Chili en Carapicho met Tik Tik Tak. Zometeen het laatste blokje lokale en regionale informatie hierbij. Zandvoort op zondag. En we draaien twee platen voordat dat evenement gaat gebeuren natuurlijk. En een van die twee platen is deze uit de oude doos. Uit eind jaren 80 is dit Mantronic met 'Gonna Have Your Love.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 Toto Africa dus. En daarvoor Mantronic met Gotta Have Your Love. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Wat lokale en regionale informatie. Eind mei is er een bijeenkomst gehouden in eh, Steunpunt, ook Zandvoort... voor mensen die een, eh, voor een ander zorgen, ook wel mantelzorgers genoemd. De aanleiding van het succes van deze middag is besloten om een groep voor lotgenoten te starten. Het was een bijzondere middag waarin zowel het geven van informatie over mantelzorg... als het delen van elkaars ervaringen aandacht kreeg. Het ontmoeten van andere zorgers die precies begrijpen wat het is om een mantelzorger te zijn... is van grote waarde, zo bleek deze middag. De lotgenotengroep zal om de zes weken in eh, het steunpunt ook Zandvoort, Flemmingstraat 55 bij elkaar komen. De eerste bijeenkomst vindt eh, plaats op dinsdag 6 augustus van 10 tot 12. Enkele bezoekers van de informatiebijeenkomst hebben zich al opgegeven, maar er is nog steeds plaats. Het deelnemen daarvan is eh, gratis. Aanmelden kan bij Annette Hilgerson van Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning via telefoonnummer 06 5279 0949 of via de e-mail info at tandemmantelzorg.nl info at tandemmantelzorg.nl Als u graag wilt deelnemen, maar de persoon voor wie u zorgt niet alleen thuis wil laten dan zijn er via de pluspunt, uh, plusdienst van Pluspunt vrijwilligers beschikbaar als gezelschap. Telefoonnummer 5717373. De jam-sessie die iedere eerste vrijdag van de maand in Café Oomsteek door Hans eh, Suwerink en eh, Arthur Heuwe Kemmeijer eh, werden georganiseerd... gaat eh, met ingang van 5 juli aanstaande verhuizen. De heren hebben met Café Neuf aan de Haltestraat overeenstemming bereikt... om daar eens in de maand een jam-sessie te organiseren. De sessies die stevast een groot aantal artiesten trekken... die voor het publiek echt genieten zijn, beginnen om 9 uur. En naar verwachting zal de laatste noot rond 12 uur worden gespeeld. Marianne de Bruin van Café Neuf is uiteraard eh, helemaal blij... met de nieuwe locatie voor de jam-sessie. Ze zegt, het gaat op dezelfde manier als bij bij eh, Café Oomsteen. Alleen wordt de muziek iets aangepast naar onze stijl. Het gaat een soort jazzy lounge muziek worden. De tijden blijven hetzelfde, maar je hoeft niet gek te kijken als het wat eh, later eh, gaat worden. Evenals de vorige jaren reageerden 26 kunstenaars uit de regio op de oproep van de lokale Raad van Kerken om mee te doen aan de traditionele zomerexpositie. Het thema, is eh, hemel, zee en aarde en is een combinatie van de ecumenische kerkdiensten die dit seizoen in Zandvoortse kerken worden gehouden. Hoewel het jaarthema steeds een moeilijke opgave is, is het resultaat van de ingebrachte kunstwerken zoals altijd van hoog niveau. Het zijn zeker niet alleen schilderijen die worden tentoongesteld in de Agatha-kerk aan de Grote Krocht. De aangeboden kunsten is zeer divers. Zo zijn er beelden, glaskunst, sieraden, zijden sjaals, patchwork, fotocollages en gedichten te bewonderen met als thema dus hemel, zee en aarde. De kunstwerken zijn voorzien van eh, de motivaties van de kunstenaars en ook eh, staat aangegeven hoe hun kunst tot stand is gekomen en wat het thema voor een invloed heeft gehad op hun creativiteit. De kunstwerken zijn ook dit eh, jaar in eh, de rechterzijgang van de kerk tentoongesteld. De kunstcommissie heeft eh, samen met de werkgroep van de Agatenkerk... de geëxposeerde kunst vakkundig opgehangen... en de kunstwerken komen fantastisch tot hun recht. Op 6 juli om half drie wordt de tentoonstelling feestelijk geopend... en iedereen is van harte uitgenodigd. Tot 7 september staan de deuren van de Agatenkerk elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 gastvrij open. Er zijn vrijwilligers aanwezig en op verzoek vertellen ze u graag over de geëxposeerde kunstwerken... en over het fraai ingerichte monumentale kerkgebouw dat in 2007 een grote opknapbeurt heeft gehad. En voor diegenen die niet op zaterdag kunnen bestaat de mogelijkheid om ook de zondagochtenden na de mis... de tentoonstelling tot ongeveer 12 uur 30 te bezichtigen. Dus ik zou zeggen dagen. Ga dat gewoon kijken in de Agatenkerk hier in Zandvoort vanaf 6 juli.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 Alexander O'Neill, Criticize. En daarvoor we de nieuwe single van Macklemore, Kent Hold Us. De tour is nog steeds bezig, 22,2 kilometer te gaan. En de eh, peloton eh, die, eh, ja, die heeft een voorsprong op 15 renners. En in die 15 renners zit ook de gele trui. En ook onze Danny van Poppel onder andere. En Kevin dus, die maken dus geen kans dus meer op de rittzegen was hem weer. Zandvoort op eh, zondag. En uh, volgende week eh, is Rob Harmsen gewoon met uh, Daniel Leverts, heb ik begrepen. zij gaan natuurlijk de Masters verslaan. Als laatste, Double Exposure, Everyman. Ik wens je een fijne zondagavond.